Gert Kluk met het NOS Journaal. Een rechtpartner Anders Breivik toerekeningsvatbaar verklaard en veroordeeld tot de maximale straf van 21 jaar cel. Die straf kan telkens worden verlengd zolang hij als een gevaar voor de samenleving wordt beschouwd. Breivik is veroordeeld voor twee aanslagen in juli vorig jaar. In het regeringscentrum van Oslo vielen bij een bomaanslag acht doden. Een paar uur later ging hij in politieuniform naar een jongerenkamp op het eiland Utoya waar hij 69 mensen doodschoot. Tegen de rechters had ik gezegd dat zijn daden vreed maar noodzakelijk waren om de islamisering van Noorwegen te stoppen. Rijke schoolbesturen die geld hebben opgepot moeten hun reserves alsnog inzetten voor goed onderwijs. Dat staat in een brief van minister Van Bijsterveld aan de Tweede Kamer. In het basisonderwijs gaat het om 136 miljoen euro, in het voortgezet onderwijs om 46 miljoen. Met de schoolbesturen is afgesproken dat ze het geld alsnog gaan besteden aan verbetering van het onderwijs en de inspectie zal daarop letten. De Koninklijke Marchaussee is tevreden over het verloop van de zomer op Schiphol. Er waren weinig incidenten en de invoering van het kinderpaspoort veroorzaakte nauwelijks problemen. Volgens de marechaussee is het acht of negen keer voorgekomen dat een familie niet op vakantie kon omdat kinderen geen eigen paspoort hadden. Sinds 26 juni is dat verplicht. Ook over de paspoortscan, waarbij reizigers zelf bij een zuil hun paspoort kunnen scannen, is de marechaussee tevreden. Adriaan van Dis schrijft dit jaar het groot dicté de Nederlandse taal. De 65-jarige schrijver en programmamaker stelt één voorwaarde. Er moet ook een prijs komen voor de deelnemer met de meeste fouten. Zelf ben ik heel slecht in spellen, zegt Van Dis. Ik schep er nu een sadistisch genoegen in te kijken hoe anderen ervan afbrengen. Het groot dicté de Nederlandse taal wordt uitgezonden op 23 december op Nederland 1. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden, vooral in het noordoosten een paar buien. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen buien, ook wat zon en iets frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle staat tussen afrit Maren en Nijkerk 12 kilometer file.